8 uur. Lot met het NOS Journaal. Asielzoekers die een Nederlands paspoort krijgt, vertrekt binnen twee jaar weer. Volgens het CBS gaan sommigen terug naar het land van herkomst omdat de oorlog weer voorbij is. Maar de meesten gaan door naar Groot-Brittannië. Dat land komen ze makkelijker in met een Nederlands paspoort. Het gaat vooral om Afrikaanse asielzoekers. De Franse president Hollande gaat het vluchtelingenkamp in Calais definitief sluiten. De 9000 migranten die er zitten wil hij de komende weken naar andere opvangcentra brengen. Het is al een tijd rustig in en rond het kamp in Calais. Duizenden Ieren zijn vandaag de straat opgegaan in de hoofdstad Dublin om te demonstreren tegen de strenge abortuswet. Een vrouw mag daar alleen abortus ondergaan als haar leven in gevaar is. De verantwoordelijk minister wil er een referendum over, maar dat zal op z'n vroegst volgend jaar zijn. De Egyptische autoriteiten hebben een visser en zijn moeder gearresteerd... in verband met het migrantenschip dat eerder deze week zonk voor de Egyptische kust. Daarbij kwamen zeker 115 mensen om het leven. De visser en zijn moeder worden ervan verdacht hun vissersboot te hebben gebruikt... om de migranten naar het rampschip toe te brengen meer dan 40.000 mensen hebben vandaag rondgekeken in een asielzoekerscentrum. Ruim 70 AZC's hielden een landelijke open dag. Onder meer opvangorganisatie COA wilde omwonenden en tegenstanders van asielzoekers laten zien hoe het er in een AZC aan toe gaat. Niet alle centra waren open. Uit veiligheidsoverwegingen bleef die in Oude Pekela bijvoorbeeld dicht. Daar was protest tegen het opvangcentrum omdat asielzoekers al langere tijd overlast veroorzaken. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog en vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen is het eerst nog zonnig en warm met ongeveer 25 graden.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 Eh, de nummer 6 in ieder geval. Geen idee hoe je het uitspreekt, die artiesten. Uh, eh, BKO, Zigno, weet ik. In ieder geval nummer gas heet het. Ah, uh, nummer. Ja, nummer 5, Martin Garrix. Eh, Garrix samen met Bebe Rex met In the Name of Love.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 The Summer on You plaat alweer 12 eh, weken lang in de lijst. En één plaats in de gestegen deze week. En wat, wat een prachtige zomer hebben gehad. En helemaal de nazomer de afgelopen paar dagen. Gewoon 30 plus. Hoogste notering uit in deze periode van het jaar 31,8 geloof ik eh, in de beeld. Hey, dit is nummer 1 van eh, deze week. Vorige week nog op uh, nummer 8. Zes weken pas uh, in de lijst Major laser.